12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Oud-minister Hennis van Defensie heeft in 2015 haar collega Koenders van Buitenlandse Zaken... en vermoedelijk ook premier Rutte mondeling geïnformeerd over mogelijke burgerdoden... bij Nederlands bombardement in Irak. Ze heeft daarbij geen aantallen genoemd, staat in een brief van minister Bijleveld aan de Tweede Kamer. Zowel Koenders als Rutte zegt zich niets van dat gesprek te herinneren. Bij het bombardement op een munitiefabriek van IS zijn waarschijnlijk 70 burgers gedood. Bij Sittard is afgelopen avond vanaf een viaduct een stoeptegel op een trein gegooid. Volgens spoorbeheerder ProRail kwam de tegel net niet op de voorruit terecht. De ruitenwisser werd wel geraakt en brak af. De machinist hoorde een harde klap en heeft de trein stilgezet. Er zaten geen passagiers in de trein. De machinist raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. ProRail noemt het een levensgevaarlijke actie. Door noodweer in het zuidoosten van Frankrijk, het noordwesten van Italië en delen van Griekenland zijn sinds vrijdagavond zeker negen mensen omgekomen. Gisteravond bereikte het noodweer Griekenland en dat leidde tot ondergelopen kelders, aardverschuivingen en modderstromen. Op het eiland Chios hebben de autoriteiten leegstaande gebouwen in de buurt van het overbevolkte vluchtelingenkamp opengesteld voor mensen die buiten het kamp in tenten verblijven. De nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland heeft op de eerste dag naar eigen zeggen 18.000 leden getrokken. Om officieel als aspirant omroep erkend te worden zijn 50.000 betalende leden nodig. De omroep is een initiatief van een aantal bekende Nederlanders... onder wie journalist Arnold Karskens. Hij zegt een stem te willen geven aan mensen die zich nu niet eh, gehoord voelen bij de NPO. De programma's zullen bijvoorbeeld gaan over bezorgdheid om migratie... de Zwarte Pieten-discussie en de Europese Unie.